Veel leerlingen willen na het VMBO graag naar het MBO, maar elk jaar vallen zo'n 8000 leerlingen uit bij die overgang. Scholen kunnen vanaf volgend jaar één opleiding aanbieden waarbij het VMBO en het MBO deels in elkaar worden geschoven. Leerlingen in de bovenbouw van het VMBO MBO kunnen dan bijvoorbeeld alvast beginnen met lessen op het MBO. Het duurt nu nog te lang voordat schades door wolven zijn afgehandeld. Schapenhouders die bijvoorbeeld in oktober hebben doorgegeven dat hun dieren zijn aangevallen door een wolf, hebben nog steeds niets gehoord. Eigenlijk moet er binnen tien weken onderzoek zijn gedaan en een besluit zijn genomen over een schadevergoeding. Maar dat wordt bijna nooit gehaald. De organisatie die de claims afhandelt erkent dat het te langzaam gaat. Er zouden meer meldingen zijn binnengekomen dan verwacht. Inmiddels is er meer personeel ingehuurd om de achterstand weg te werken. Het katoenplantje dat was ontkiemd op de achterkant van de maan is alweer dood, meldt de Britse krant The Guardian. Op de maan is de nacht begonnen, waardoor de temperatuur ineens naar min 170 graden is gedaald. Begin december bracht China een sonde naar de achterkant van de maan... met onder meer katoenzaadjes aan boord. En dinsdag maakt het land bekend dat het katoen was gaan groeien. Deskundigen noemden dat direct een bijzondere mijlpaal. Het weer in de loop van de ochtend gaan er weer buien vallen... met kans op hagel, natte sneeuw of onweer. En in een bui kan het lokaal even glad worden. Verder periode met zon, het wordt een graad of vijf. Na vandaag is het vrijwel droog met af en toe zon. Dit was het en...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 baby. It's plain to see that you're qualified to fulfill your needs. You think you're pulling over on me, well, honey, baby, just you wait and see. And we sing, oh, oh, Sheila, let me love you till the morning comes. This one I say, oh, oh, Sheila, you know I want to be one, two, three. I love you, baby, honestly. I want to dee dee dee 106.9 ZFM. up until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage.